Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. Drones zijn vanochtend het luchtruim van Finland binnengevlogen, zegt de Finse minister van Defensie. Het zou gaan om meerdere drones die boven land en zee vlogen. Het is niet duidelijk uit welk land ze kwamen. Dat wordt nog door Finland onderzocht. Mogelijk zijn het Oekraïense drones die bedoeld waren voor een aanval op Rusland. Eerder deze week meldden Estland, Letland en Litouwen al dat Oekraïense drones op hun grondgebied waren neergestort. In Frankrijk zijn nog eens twee mensen opgepakt voor de aanslagpoging vorige nacht op de Bank of America in Parijs. Eerder werd al een jongen van 17 aangehouden. Die had een zelfgemaakt explosief geplaatst bij de bank en wilde dat laten afgaan. De jongen zei tegen de politie dat hij was geronseld via Snapchat. Hij zou 600 euro krijgen voor de aanslag. Volgens de Franse autoriteiten is er mogelijk een verband met de situatie in het Midden-Oosten. Sinds het begin van de oorlog daar waren er in meerdere westerse landen ontploffingen bij gebouwen. Paus Leo heeft op deze Palmzondag in felle bewoordingen de leiders veroordeeld van landen die oorlog voeren. Hij zei dat ze hun handen vol bloed hebben. De oorlog in het Midden-Oosten noemde de paus afschuwelijk. Hij zei dat God niet mag worden gebruikt om oorlog te rechtvaardigen. De ronde van Catalonië is gewonnen door Jonas Vingegaard. De Deense wielrenner pakte vrijdag de leiding in het klassement na een etappe-winst. Ook gisteren was Vingegaard de snelste. De slotetappe van de wielerronde werd vandaag gewonnen door Brady Gilmore uit Australië. Voor Vingegaard is het de eerste keer dat hij de ronde van Catalonië wint. Twee weken geleden won hij nog Parijs-Nice. Het weer, de komende uren meer bewolking bij 9 tot 11 graden. Vanavond vanuit het westen regen, met vooral aan zee veel wind. Morgen buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt dan maximaal een graad of 10.